12 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Premier Rutte wil meer duidelijkheid van de Britten... voor er gepraat kan worden over een brexit-uitstel... en heeft geen zin in nog maanden gejengel met elkaar. Het Britse parlement stemde vanavond met een ruime meerderheid voor uitstel. Hoe lang is nog onduidelijk. Premier May moet elk van de 27 andere EU-landen... nu om toestemming vragen voor een brexit-uitstel. De energiebelasting voor burgers moet al dit jaar en niet pas in 2020 omhoog gaan, zeiden oppositiepartijen vanavond in een Kamerdebat over het klimaatakkoord. Volgens onder meer GroenLinks, SP en de PVV kan het kabinet niet vlak voor de statenverkiezingen een belastingverlaging aankondigen, die dan ook nog zo lang op zich laat wachten. De PvdA en SP willen concrete bedragen horen, zodat burgers weten hoeveel minder ze gaan betalen. Premier Rutte kondigde de verlaging van de energiebelasting gisteren aan, net als een CO2-heffing voor bedrijven. Tientallen automobilisten hebben vanmiddag bij een ongeluk op de A16 bij Rotterdam rode kruisen genegeerd. Dat is te zien op beelden van Rijkswaterstaat. De wegbeheerder verbaast zich op Twitter over dat mensen niet beseffen welke gevaren het negeren van een rood kruis op de snelweg met zich meebrengt. Omdat de camerabeelden niet voor opsporing gebruikt mogen worden, krijgen de overtreders geen boete. Ondanks de vele regen van de afgelopen dagen is het grondwater nog niet overal op peil. Vooral in de waterschappen in Drenthe en Gelderland is, het, is er een tekort op de hoger gelegen zandgronden. Het grondwaterpeil stond heel laag door de extreme droge zomer van vorig jaar. En daardoor kwamen vooral boeren in de problemen. Het weer. De wind neemt vannacht overal af. Het eerste deel van de nacht is het vrijwel overal droog. Later in de nacht en morgenochtend gaat het weer bijna overal regenen. Met 11 tot 13 graden is het morgen wel zacht. Ook in, weekend regen, ook in het weekend regen en wind. Daarna wordt het rustiger, zonniger en droger.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 Welkom terug bij aflevering 1324 van de aflevering Peaceful Radio Shows. Hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan 15 tracks. De eerste twee zijn gloedje, gloedje nieuw. Waaronder ook een nieuwe artiest, John Attat. Zo heet hij Unspoken. Dat is zijn nieuwe album. Op piano. Daarna komt Scott August met Beyond Summer. Nou... Daar gaan we natuurlijk ook naar luisteren. En nog veel meer. Je kunt het allemaal terugvinden op peacefulradio.info. De playlist, het programma en nog veel meer.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 On the Good Foot with James Asher and Arthur Hull. Six tracks of energizing and positively motivating music, and five tracks of deep chill. The perfect antidote to a crazy world. Hi, this is Keith Tim Anderson, and you're listening to Peaceful Radio.